Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse president Biden zegt sorry tegen Oekraïne. Het duurde heel lang voordat de VS extra geld kon sturen. En dat had niet mogen gebeuren, zegt Biden tegen de Oekraïnse president Zelensky. I apologize for the, uh, those weeks of not knowing what's going to happen in terms of funding. We had trouble getting the bill that we had to pass, had the money in it. From some of our very conservative members who were ja, de Republikeinen zaten te treuzelen en daardoor kon het geld niet eerder naar Oekraïne, zegt Biden. Het parlement keurde het steunpakket van 61 miljard dollar afgelopen april pas goed. In de tussentijd heeft Rusland flink wat grond in kunnen pikken van Oekraïne. Het demissionaire kabinet wil volgend jaar de kinderopvangtoeslag verhogen voor ouders met een middeninkomen. Het gaat om gezinnen die tussen de 30 en 160.000 euro verdienen. Door de opvang betaalbaarder te maken hoopt het kabinet dat ouders vaker blijven werken. Prinses Amalia wil toch graag lid worden van het Amsterdamse studentenkoor. Ze is al bij meerdere disputen op bezoek geweest, vertelde ze vanmiddag tegen fotografen. Twee jaar geleden kwam het eh, Amsterdamse studentenkoor in het nieuws... toen mannelijke studenten vrouwen sperma-emmers hadden genoemd. Toen kwam er buiten dat Amalia geen lid zou worden. Maar inmiddels heeft ze zich blijkbaar bedacht. En het bedrijf achter de bekende Oranje Camping is failliet. Het populaire concept van tientallen jaren geleden werd weer nieuw leven ingeblazen. De campings zouden komen in de speelsteden in Duitsland... waar het EK voetbal over precies een week begint. Maar vergunningen kwamen niet rond... en de belangstelling van de Oranje fans viel tegen.